Ook in het oosten, in Kharkov, zijn bombardementen en beschietingen. In de hoofdstad Kiev lijkt het nu iets rustiger. Zo hoort de Belgische journalist Bruno Beekman het luchtalarm minder vaak afgaan. Sinds bekend is geworden dat de twee landen opnieuw gaan onderhandelen. Ik zie tot mijn grote vreugde ook dat er toch wel meer volk op straat komt. Er waren ook meer winkels open. En het verbaast me toch elke keer weer hoe mensen snel gewend geraken aan die realiteit die ze de laatste zes, zeven dagen hebben moeten verduren. Dus daar waar mensen een vijf tot zestal dagen geleden bij elk lucht alarm onmiddellijk naar een schuilkender gingen of naar de metro, ja, blijven ze gewoon nu verder in de rij staan. Ze worden er eigenlijk een beetje gewend aan. De gesprekken tussen Rusland en Oekraïne zijn gepland voor vanavond. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren dat hij voorstander is van gesprekken, maar pas als Rusland stopt met bombarderen. In Europa worden vanaf vandaag alle Russische staatsmedia geblokkeerd. Volgens de Europese Commissie zou er via die weg Russische propaganda worden verspreid. In Rusland heeft de staatsmedia vrij spel. Daar worden juist onafhankelijke media uit de lucht gehaald. De Russen die toch onafhankelijk nieuws willen lezen... moeten dat doen via een omweg. Door een VPN te gebruiken wordt de internetverbinding omgeleid... zodat het lijkt alsof je in een ander land zit. En daar maken de Russische jongeren dan ook gebruik van, zegt correspondent Iris de Graaf. Jonge Russen krijgen hun informatie vooral via social media. Je ziet ook dat ze zeggen wij kijken de televisie niet, die zetten we uit. Twitter, Facebook zijn eh, niet meer toegankelijk zonder een VPN. Telegram, Instagram vooralsnog nog wel. Telegram is nog steeds een grote bron van informatie. Ehm, ook kijken jonge Russen voor zolang het nog kan naar de onafhankelijke media hier. Maar het wordt wel steeds moeilijker om daar toegang tot te krijgen, want eh, ze worden de mond gesnoerd.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 No, I can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night that your touch. Oh, it feels like a glove. Oh, yeah. Don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every I call when I lose my mind. Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it?